Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Na twee dagen vergaderen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen voorzitter. Na zes mislukte stemrondes is de vergadering nu geschorst tot vanavond 6 uur Nederlandse tijd. De Republikeinen, die de meerderheid in het huis hebben... slagen er maar niet in om gezamenlijk achter één kandidaat te gaan staan. De beoogde voorzitter, Kevin McCarthy, wordt dwarsgezeten... door zo'n 20 fractiegenoten die vinden dat hij niet rechts genoeg is. Zolang er geen voorzitter is gekozen... liggen de werkzaamheden in het huis en dus in de Amerikaanse politiek stil. <clears throat> Iran is boos op de Franse regering omdat die niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste Iraanse leider, Ayatollah Khamenei. De tekeningen worden deze week gepubliceerd in een speciaal nummer van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het nummer is bedoeld als steunbetuiging aan de Iraniërs die al maanden protesteren tegen het Iraanse regime. In 2015 was Charlie Hebdo het doelwit van een terreuraanslag. Terroristen drongen binnen op de redactie en schoten twaalf mensen dood vanwege spotprenten die Charlie Hebdo had afgedrukt van de profeet Mohammed. De griepgolf in Nederland zorgt voor een grotere druk op de zorg. Artsen zeggen dat er nog geen grote problemen zijn... maar door de griepgolf en corona is veel zorgpersoneel ook zelf ziek. En daardoor zijn er minder bedden beschikbaar... en mogelijk moet andere zorg dan op termijn worden afgeschaald. Een artiest van een circus is tijdens een optreden gisteravond in Haarlem... van grote hoogte naar beneden gevallen uit zijn eigen act... met de naam Wheel of Death. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht... maar is aanspreekbaar en buiten levensgevaar, zegt de circusdirecteur. Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het kerstcircus Haarlem...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 Schat, dan laat ik los. allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.